Ze is niet beschikbaar als lijsttrekker... en na de verkiezingen komt ze niet terug in de Kamer. Kant is bang dat de slechte verkiezingsuitslag van gisteren... en de lage peilingen steeds aan haar persoon worden gekoppeld... en dat dat de campagne voor de Kamerverkiezingen zal overheersen. Jan Marijnissen heeft al gezegd dat hij niet beschikbaar is om Kant op te volgen... en ook Harry van Bommel is niet beschikbaar... Morgen kiest de SP-fractie een voorzitter en in april wordt op een congres de lijsttrekker aangewezen. In de Brabantse gemeente Geldrop-Mierlo zijn alle stemmen herteld. In zes stembureaus was wat misgegaan met het tellen, waardoor tien stembiljetten fout waren geregistreerd. Maar na hertelling bleek dat de fouten geen invloed hadden op de definitieve zetelverdeling. In Geldrop-Mierlo wonen ruim 38.000 mensen. Het hertellen van de stemmen heeft een groot deel van de dag geduurd. Britse activisten vinden dat de paus zijn bezoek aan Groot-Brittannië zelf moet betalen. Ze hebben een petitie aangeboden aan premier Brown. Daarin staat dat ze niet willen dat de Britse belastingbetaler opdraait voor de kosten. Die worden geschat op 20 miljoen euro. De activisten zeggen dat het geld beter besteed kan worden aan scholen, ziekenhuizen en sociale instellingen die moeten bezuinigen. De petitie is de afgelopen weken door ongeveer 28.000 mensen ondertekend. Het bezoek van de paus aan Groot-Brittannië is waarschijnlijk in september. In België zijn tijdens huiszoekingen bij Koerdische instellingen 20 mensen opgepakt. Ze worden verdacht van nauwe banden met de Koerdische afscheidingsbeweging PKK... die in West-Europa jonge strijders zou ronselen. Er werden onder meer invallen gedaan in Brussel, Antwerpen en Namen.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 Alice in hoorde je als all Secrets Known. En daarvoor hoorde je de Foo Fighters. Met ja. The Pretender. Trouwens. Van trouwens al een leuk nummer. Absoluut, om lekker te beginnen. Ja, hè? zeker. Zo'n zo nummer. Maar eh, we hebben weer iemand in de studio. Na een week aanwezigheid van niemand, min, of gewoon niemand eigenlijk. Nou, ik wilde die introductie wel maken hoor, Menno. Mag dat? Mag ik dat doen? Eh, ja hoor, komt ie. <clears throat> nou, daar komt hij. In 2008 eh, eh, was er een grote prijs van Nederland. Bij de categorie singer-songwriters kwam daar een dame naar voren uit Hermuiden. Fabiana Dammers. En wie hebben wij hier in de studio? Fabiana Dammers! Yes! <laughs> En straks ah. live te horen op jouw radiostation hier op ah. ZFM Sanford Alternative FM. Maar eerst, deze gasten gaan weer een album maken. Band of Horses. Is there a ghost? Er is een geest! Volgens hun wel. I could sleep. I could sleep. I could sleep. I could sleep. blijmuiden beentjes in de finale. Het is echt niet normaal weer. Gangster, hè? In, Gangster, In de finale van de Rob Akta wordt. Dus het, het, leeft wel. Het leeft heel erg in Muiden. 6 maart, Bunkerrock, hè? In het Witte Theater. Met deze genoemde, deze eerder gedraaide band John Doe's Revenge, je Broken Home. uit de Muiden. Ook al uit de Muiden. ook al En we hebben ze hier ook gehad vorig jaar. In juli of in augustus. Volgens mij juli. Juli, ja. Net een hele mooie dag was dat, kan ik me nog herinneren. De deur hebben we eruit moeten slopen, omdat eh, Henning anders eh, er niet eh, bij kon met zijn drumstel. Ja, en dat ze geen zicht op elkaar hadden. Dat was echt geweldig. Ook dat. Maar en Suus stond achter mij, zat achter mij gewoon lekker even gewoon leuk te zingen. Nou, even voor de luisteraar, want het is natuurlijk geen televisie. Nee. We hebben een studio, heel, het is best klein. klein. hier. Eh, wil, daar wil je daar even mee ophouden? Wat gaan we doen eh, allemaal met uh, rammen op knopjes of wat dan ook? Nee. Oh, nee, dat was niet mijn bedoeling. Even voor de beeldvorming. Menno. Dus een kleine studio. Een kleine studio. in de gang zit een ruit, zeg maar. Dus je kan wel de, de gang zien. En in de gang stond uh, Suus. bij de deur, zat ze te zingen. En de deur die we ertussen hadden gesloopt, er zit een, ja, een soort demplaat op, zeg maar. Die hadden we midden in de kamer, midden in de gang gezet, zodat het drumgeluid niet in de microfoon opgevangen wordt van de zangeres. Erg grappig. Erg rare constructie. Er zijn nog ergens beelden van. En we zijn er echt trots op dat we het op zo'n manier hebben opgelost. De buren helaas niet. Die waren niet zo heel blij. De buren hadden toen niet geen last van. Jawel. Jawel. Toen, ook? Ja. Wat dacht jij dan met die drummer in de huiskamer daar? Nou, dat, eh, in ieder geval, John Doe's Revenge hebben we weinig gehoord. Totdat we pas Project D in de studio hadden. Die gast begon te rossen als een, eh, als een hengst in de, in, de, in de gang. En toen hadden we heel erg la, helaas last van de buren. Die eh, toch wel eventjes, en heel terecht overigens, ons bellen. nu doen we het rustig aan. En over rustig aan is een mooi bruggetje naar... Fabienne Dammers. Nou, um... ja. we gaan even een klein interviewtje doen. We gaan een klein interviewtje doen. ja, tenminste, ook... Eh, eh, de microfoon open nu? Oh, nu wel. Ja, ja. kijk. Nu staat er wel wat open. Hoi. Hallo. Hallo. Hey, eh, vind je het leuk om op de radio te zijn? Gewoon even eerst een standaardvraag. Ik zie je bijna niet. Ja? ik vind het heel gezellig. Het is heel knus hier en eh, klein inderdaad, zoals je al zei. En eh, ja, gewoon Zandvoort, uh, gezellig, prachtige zee en ja, relaxed. <laughs> Want leg even uit voor de luisteraar, wat, wat maak je voor muziek? Ehm, ja, singer-songwriter muziek, ehm, zang, gitaar, een beetje pop, folk. Een hm. beetje een samensmelting daarvan. Ik noem het zelf folk. Fabfolk. En waarom, waarom die naam? Ehm, ja, omdat iedereen altijd vraagt wat voor muziek maak je. En eh, het is eh, een beetje een versmelting van verschillende stijlen. En ik denk, nou, ik ga het gewoon een eigen naam geven. Van uh, eh, folk, gemaakt door Fabiana. Dus ja, fab folk, Ah, zo. <laughs> Niet fabulous of van, die, van die hippe termen, zeg maar. Nee, niet echt, nee. <laughs> Ik heb al wat, wat mogen horen natuurlijk tijdens de soundcheck. En een hele zaal heb gehoord. Want je, je hebt een prijs gewonnen in 2008. Klopt. Ja, inderdaad. Toch? Ja, vertel, ja, vertel. <laughs> dat is eh, de grote prijs van Nederland. En eh, een van de langslopende talentenjachten van Nederland. In de categorie singer-songwriter ook. Wow. Ja, eh, hoe, is dat eigenlijk als je zo, zoiets overkomt? Want dat lijkt me toch wel iets, iets bijzonders. Ja, het is eh, heel overweldigend. Ik begin erin meer met het idee van eh, nou, zoveel mogelijk bekendheid erbij krijgen. Ja. En kijken hoe ver ik kan komen. En eh, uiteindelijk, als je dan wint, dan is het natuurlijk ja, te gek. Dat, dat had ik niet verwacht. Ik had wel gehoopt op zover mogelijk te komen. En ik dacht uiteindelijk toen ik in de finale stond wel van nou, ik maak een hele grote kans. Maar toen het ook gebeurde, was echt een, ja, een droom die uitkwam. Want het was iets wat ik al heel lang wilde doen. En dat jaar zat ik ook te denken van... nou, moet ik eigenlijk dit jaar wel meedoen? Misschien moet ik nog een jaartje wachten. Uiteindelijk is het toch goed dat ik mee heb gedaan. Want, ja. Eh, ja. Voorrondes, hè? Want eh, het is, het is een langlopend eh, verhaal. Want je, je begint en hoe gaat het dan verder? Want op een gegeven moment kom je op een, op een, punt dat je boven komt drijven. Ja, nou het zit zo. Je meldt je eerst aan natuurlijk. En dan wordt er een selectie gemaakt. En dan hoor je van, nou, je bent door naar de voorronde. Dan ga je zingen op een showcase. En uiteindelijk worden daar ook weer mensen uitgekozen. En die gaan dan naar een halve finale. En dan uit die halve finale gaan er weer mensen door naar eh, een finale. En heb je ook nog een tussenfinale eigenlijk. Of een halve finale moet ik eigenlijk zeggen. En ehm, ja, dus je bent er heel lang mee bezig. Want het begint al in het voorjaar. En het gaat door tot de winter. Want uiteindelijk had ik 13 december pas eh, de prijs gewonnen. Maar eh, ze hebben ook steeds acties dat je dit kan winnen. met een jingle. De beste jingle wint dan een bus waarmee je fans mee kan nemen. En die kunnen dan weer op jou stemmen voor de publieksprijs. Kortom, het, neemt heel veel... Ehm, het, het, was wel heel beladend of zo. Ik werd ook echt één dag na het winnen werd ik ziek. want <laughs> ik zo erg ermee bezig was. Zo eh, hard had gewerkt in die maanden. Dus, eh, <laughs> ja, maar wat, wat heb je dan nu, omdat je de prijzen de wacht hebt geslepen? wat heb je gewonnen? Wat, wat, wat kan je nou ehm. verdienen met zo'n... Eh, ja, <laughs> nou, je, ja, prijzengeld eh, onder andere. Dat was 5000 euro en nog 1000 euro van de publieksprijs, want die had ik ook gewonnen. En dat investeer ik nu in mijn debuutalbum. Die ga ik in april opnemen. Dus dat is natuurlijk ja, te gek dat dat kan. En, maar alsnog is het geen vetpot. Eh, in, eh, <laughs> maar ja, je kan in ieder geval een stuk verder komen. En het belangrijkste is eigenlijk netwerk. En je komt zoveel mensen tegen op je pad die eh, weer mensen kennen. En daardoor kom je op nieuwe plekken terecht waar je kan spelen. En ja, ik heb onwijs veel live gespeeld. En veel mensen leren kennen. En mijn netwerk is heel erg gegroeid. En ja, ik ben echt een stap verder gekomen. Dus dat, dus Zonder die prijs ja, was, ik natuurlijk ook wel dolgegaan. Maar eh, het is allemaal veel makkelijker geworden en veel sneller gegaan. Dus je hebt, eh, de grote netwerk wordt dus uitgebreid. Je krijgt meer speelruimte en dergelijke. En dan noem eens eventjes voor... En natuurlijk je naam, weet je. Dus, ja, noem eens een eh, grote gig waar je hebt gestaan. nou, wat ik echt heel erg leuk vond, dat was het Volkwoodsfestival in Eindhoven. Dat zijn allemaal volkartiesten uit de hele wereld. En ja, dat was te gek. Ik stond er in mijn eentje voor 2000 man. <laughs> En eh, die waren echt gewoon muisstil aan het luisteren voor drie kwartier. En op het eind stond er ook echt een rij van dertig man die handtekening wilde. Dus dat was wel een beetje een bizarre ervaring. <laughs> Want ik had nog nooit voor zoveel man gespeeld. Maar die dag daarna speelde ik zomer op het plein Alkmaar. En het was ook weer helemaal vol. Dus dat, was, eh, dat zijn twee hele toffe ervaringen. En voor de rest veel Philharmonie in Haarlem was ook te gek. Gewoon een hele mooie zaal met heel mooi geluid. Ja, het is erop gebouwd natuurlijk. Maar, ja. En eh, in de aankomende zomer ga je ook nog uh, festivalend Nederland af? <laughs> Eh, nou, ik ga nu eerst op mijn album richten. Dus ik ben, eh, wat optredens betreft, heb ik het op een iets lager pitje gezet. Omdat ik eh, mijn debuutalbum wil opnemen. En ja, dat is uiteindelijk ook noodzakelijk natuurlijk om, om weer een stap verder te komen. En ik heb wel zelf een EP opgenomen afgelopen juni. En, maar ik zie er heel erg naar uit. Dus ik wil hem eerst daar heel erg op richten. En ik weet niet hoe lang dat gaat duren. En we gaan in ieder geval april beginnen. En ja, ik denk het wel. Er komen wel wat optredens aan hoor. Er staan ook al wat leuke dingen. Dus, eh, maar dat is nog een beetje een verrassing. En, uh, het eerstvolgende is in ieder geval het album. Straks hoor je meer van Fabienne. Hier is eerst A Perfect Circle met een cover van Marvin Gaye. What's going on? What's Going On. Een kopper van Marvin Gaye hebben ze in 2005 uit mijn hoofd van 4 uit opgenomen. Laatste album van de Perfect Circle tot nu toe. Ik hoop eindelijk weer eens dat ze wat gaan maken. Maar ja, de eerste album van Tool, hè? want het is dezelfde zanger als Tool namelijk. Tool? Tool. Ja, die harde, weet je wel. Oh, die. Die, die, die lompen. Als je ik aan lopen denk, denk ik aan die andere gasten. Van <laughs> NJ Turnpike van Rob Akda Menert van uh, Tool, A Perfect Circle, zei... A Perfect Circle is mijn vrouwelijke kant en Tool is mijn mannelijke kant van mijn muziek. Goh. Ja, het is, <laughs> toch echt... Nou, een bescheiden applausje, dames en heren. bescheiden Ik denk het wel. Eh, als je, maar goed, als je zowel vrouw als man kan zijn in één persoon... dan ben je toch wel heel ver, denk ik. Dan ben je de zanger van Placebo. Ja, oh, nou. dat <laughs> ah, is eh, goed. We gaan, eh, We gaan luisteren naar heerlijke muziek. Eh, hoe heet het nummer wat je zei? hey Handsome, Hey Knappert. Ah. Hey Knappert. Oh, dat vind ik nou leuk dat je dat tegen ons zegt. Hè? We blozen ook helemaal, Fabian. Ja. Oh, dat is goed. Je, je valt helemaal weg in de rode achtergrond bij jou. Een rode vlek. <laughs> dat is Goed, ga je gang. Ga Wij gang. gaan luisteren. Ik ga beginnen. Hey, handsome. Can I be with you tonight? Maybe we can make love while snow is falling outside. I got a secret. but I'm not gonna tell before you say no. You got me under your spell. these feelings make me scared inside. The so much love tonight. I cannot close my eyes. Seeing things I don't want to see. Cause I want you here with me. control my words, but it's just because I care. ik ben er helemaal stil van. Ik ben er echt stil van. En dat is voor het eerst. Ja, als je mij stil weet te krijgen, dan, eh, dan doe je het goed hoor. Nou, dat is goed. <laughs> normaal praat je heel veel door. Ja, ja, normaal, ja die jongens die kennen me niet eh, anders, dus vandaar. Ah. Heb je nog een tweede nummer? Eh, ja, die heb ik zeker. Ja? Meteen erachteraan? Doe of, maar. Eh, doe oh, oké. nou, dan eh, ga ik die meteen eh, spelen. Even ja, als je erop voorbereid mensen <laughs> bent. Ja hoor, ik ben er voorbereid. Ja, ja. Lied wat ik nu dan ga spelen, dat heet The Girl You Love. En dat is een heel recent lied. Dat heb ik in januari geschreven. En dat gaat eigenlijk over de muziekindustrie. Het is een soort van protest. Maar ja, ook wel een haat-liefde relatie, kan je zeggen. <laughs> Laat maar horen. Yes. Do I really need to have the money to be the girl you love? Do I really need to buy your world to have a choice, to have a voice? You really keep me waiting till it makes me mad at you. Working my ass off, but you don't see it. You don't take it serious. Well, it's up to you. I'm feeling rich and I don't need to be a bitch. It's up to you. Are you really in love with me? Like you say you do if you say you do. You would let me wait all the way through. And if you say you do, you wouldn't be so cold and cruel. And it's a shame, it's a crime, paying so much attention on a dime. So speak up your mind like I just did mine. It's about time. Well, it's up to you. I'm feeling rich and I don't need to be a bitch. It's up to you. Are you really in love with me? Like you say you do. Every makes me sick, gives me a kick, though. Learned so much more when I got on the shore. Learned to fight and not to hide behind my pocket. Oh, well, it's up to you. I'm feeling rich and I don't need to. do. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Woe! ja, ja. Dit is dat, echt leuk. Dat was heel erg mooi. <laughs> Wat nou zo leuk was. Ja, eh, net op het moment dat je speelt, gaat de telefoon. <laughs> dat is toch niet te geloven. Helaas heeft geen niet meer blijven hangen. Nee, dus ook niet blijven hangen. goed. Eh, ja, kan eh, straks in het uh, tweede uur, eh, want ik heb even je biografie even erbij bijgepakt. Ah. Dan gaan we nog even daarover ook praten. Want het, het, wordt in de biografie en een en ander aangehaald. Maar dat tillen we even het volgende uur overheen. Toch? Yes. wat gaan we doen? Choice. Die terugkomt in 2010. Met nieuwe album, dat weet ik niet. Maar ze gaan in ieder geval optreden. En de grootste verrassing van afgelopen seizoen, ga je nu horen, Kite Dit is, sorry, op Lowlands. Dit was gaaf. Trouwens, hebben jullie kaarten voor Lowlands? Laat het even weten. ze ooit hebben uitgebracht. Newborn. Klassiek rock. Was een verrassing eh, in de wereld der rock. En nu zijn ze uitgeroepen tot beste Britse band van 2010 al. En 2010 is al ineens begonnen. Nu al? Het is echt waar. Wat hebben die jongens dan gedaan eigenlijk in 2010? De Resistance heeft eh, eigenlijk meer verkocht in 2010 dan... Ja, het is toch 2009 dat ze toch met nieuw materiaal zijn gekomen. En worden ze dan nu al als band van 2010 uitgeroepen? Nou ja, ze staan op alle grote festivals. staan oh, uh, Werchter, Roskilde. Over, over gesproken. Goffertpark. Wat dacht je van U2? Die speelt daar ook. Ja, het was even, eh, zo snel waren die kaarten nog nooit zo snel verkocht daar op dat festival. Ja, precies hetzelfde met Lowlands nu. Lowlands is binnen een week <laughs> uitgekocht. dat is, het is nog nooit voorgekomen. ook, ook, ook iets